We're not like those other stations that just fill their time with meaningless jargon that means nothing while you sit listening to that meaningless jargon. Or are we? Chris Dijsmans. Victoria Theven. Nu op Radio 501. De Chris en Vicky Friday Show. Radio 501. Plaat voor je hoop. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. Ik moet plaat voor je hoofd zeggen van deze week. <laughs> Yellowstone. En Hij gaat lekker. Time is irrelevant. En dan laat je de cue ook nog aanstaan. Wat een gek huis, mensen. Zal ik dan gewoon eerst even een jingle draaien? <laughs> Goed idee. Chris Thijsmans. Victoria Thewen. De Chris en Vicky Friday Show. Ja, de allereerste zelfs. Het is... Uh, ben je nerveus? Nou ja, kun je wel zeggen, ja. Je ziet er enigszins nerveus uit. Maakt helemaal niet uit. Want wat hebben we deze komende twee uur voor jou in deze eerste episode van de Chris en Vicky Show? Nou, in de tweede uur gaan we eh, beginnen met de grabbenplaat. Nou, dat is pas eh, de tweede uur. Ja. Serieuze nieuws. Oké, maar serieus in de vorm van... Dikke vette aanhalingstekens. Top, oké. Ja, nou, verzoekjes zijn altijd welkom. Dat mag altijd op studio.radio501.nl of op de Twitter, Twitter, eh, Radio 501 of de Babbelbox. Jij oh. goed in de gaten. Ja, ja www.radio501.nl en dan vind jij hem rechts op de site. En verder hebben we natuurlijk nog heel veel fijne muziek voor jou klaarstaan. En eh, ja, laten we dan maar meteen beginnen ook met degene die net al instarten. Dit is de nieuwe van Mike Snow. Dit is Falling Out. Elva Beat en hun boyfriend hier op jouw radio 501. Straks hebben we nog heel veel fijne muziek voor jou klaarstaan. En heel veel nieuwe muziek ook, want Roxette heeft een nieuwe plaat uitgebracht. Eh, straks nog Red Light. Avicii met wel een hele opmerkelijke versie van hun eh, levels. En straks nog een mashup tussen Adele en Def Punk. Maar nu eerst... Kings of Leon, Sex on Fire. Madonna en Give Me All Your Loving. Heerlijk fijne strijd ook inmiddels tussen Lady Gaga en, uh, en Madonna zelf. Wie nou, eh, ja, ja, want de Queen of Pop die moet toch best wel weer eh, aan, haar, aan, haar, ja, ja, aan het werk om die positie toch te behouden. Maar goed, tijd voor opmerkelijk nieuws. Chris. Ja. Jij hebt Facebook, neem ik, aan. Ik heb Facebook, ja. Ja, ja, ja. Heb je daar wel eens problemen mee gehad? Ik bedoel, Facebook is natuurlijk heel erg leuk. Maar je hoort wel eens van die hele vage verhalen. <laughs> Nee, gelukkig zelf niet. Nee, Ik, eh, ik gelukkig ook niet. En, maar het, het, kan wel degelijk. Want een man in de Dominicaanse Republiek eh, heeft namelijk zijn echtgenote neergeschoten. Omdat hij haar op Facebook op, eh, op, een foto had gezien met een andere man. Oh dat is dan wel. Dus ja, maar om nou... dat kan natuurlijk. Je kan inderdaad met een andere man op, de foto staan. Ja, maar ja, ik, ik weet niet natuurlijk hoe die foto eruit ziet. Er staat helaas die foto ook niet bij. Maar goed, ehm, de politie van het eh, Caribische eiland eh, heeft dat eh, laten weten. Na, de moord heeft overigens wel zelfmoord gepleegd. Wat ik dan best wel weer zwak vind. Ja, inderdaad. Maar goed, ja, ja het is best wel... een dingetje, want hij mishandelde, mishandelde, zijn vrouw ook al eerder voordat hij de noodlottige foto Nou ja, dat zegt al genoeg eh, over die man. Daarom, daarom. En het is vandaag een speciale dag. Wat voor dag is het dan? Het is vandaag Negerdag. Oh? Gisteren hadden we Vrouwendag, vandaag hebben we Negerdag. Want in Nederland houden wij nou eenmaal van bijzondere dagen. Zo hebben we Warme Truidag, Doe Vriendelijk Dag, wat ik dan wel heel erg grappig vind. De naam Doe Vriendelijk Dag klinkt heel vriendelijk. Complimentendag hebben we, Roodharige Dag. Kijk. En we uh, eh, Secretaresdag, nou goed, Vrouwendag hadden we gisteren. En er is ook, lief door een pannenkoekendag. En uh, Pannenkoek. Ja, Howard Komproe, die <laughs> vroeg zich... dankjewel weer. Oh, Howard Komproe, die vroeg zich dus af... waarom er weer negerdag? Nou ja, goed. Zodoende, 9 maart is nu dus eh, een, eh, ja, een negerdag. Bijzonder. Ja, dit is een heel mooi leuk stukje staat erbij. Een plek waar de negen zich overigens het beste thuis voelt. In het zonnetje, want dat wordt hij vandaag. Onder het motto, heb uw negen lief is vandaag dus dag geworden. Ehm, en mag iedereen zich als een negen gaan gedragen. Althans, de manier waarop velen denken dat negen zich gedragen. En hoe is dat dan? Eh, je kan dus gaan lunchen of ontbijten bij de KFC. Jezelf een gouden tand aanmeten, niet werken of weinig werken. En een buitenvrouw voor het eerst even bezoeken. Dat nou ja, ik ken ook niet nee die dat doen. Ik bedoel maar, het is eh, een beetje raar. Maar goed, dan is wel heel toepasselijk dat we dan ook een muziekje draaien van een eigen. En dat gaan we dan doen van Mr. Snoop Dogg. Dit is Young, Wild and Free. So while we get drunk, so while we smoke weed, we're just having fun. we go out. Hey, let me get a lighter, please. Cause you know I'm high as fuck and I forgot one. Keep that in there. Uh, uh, uh.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 Het Radio 501 weekend weerbericht. Want vanmiddag is het overwegend droog. Er komt er veel bewolking voor. Vooral vannacht en eh, morgenochtend valt er een klein beetje regen. Daarna breekt er gelukkig een drogere periode aan met wat zon. Niet al te veel wind wordt het volgende week. En eh, ja, een lenteachtige week. Echt hartstikke goed nieuws. Eindelijk. En oh, dan zal ik straks voor, de, voor het volgende dingetje... zal ik mijn vogeltjes even opzoeken. Want ik heb vogels meegenomen deze week. Ja. Maar tot die tijd de Black Keys. En Gold aan de Ceiling. nieuwe van de All American Rejects. Je hoorde Bearkeeper's Daughter. hey, zeg Chris. Ja. Wat heb je in hemelsnaam op je gezicht zitten? Dat is een, een, een baardje. Nou, een klein uh, stoppelbaardje. Een, een stoppelbaardje, ja. <laughs> Want, Waarom eh, heb je hem in hemelsnaam laten staan? Wil je echte vrouwen een heel spannend verhaal horen? <laughs> Ja, spannend natuurlijk. Ja, dat, dat dacht, ik al. Oh wel. Oh jee. We even iets, iets heel moois aan mijn duim gaan zuigen. Nee, nou, ik, ehm, heb deze week op een vissersboot gezeten. Oh. En eh, ja, toen, om een beetje bij te horen, heb ik toen mijn baard laten staan. Maar al die mannetjes daar, die hadden een baardje. Ja. En uh, ja, zodoende. Ja. Weet je dat de baard echt eh, iets mannelijks uitstraalt? Dan moet ik wel zeggen dat dat nu in dit geval ook zo echt is. Ah, wat fijn. dat is wel heel fijn om te horen dan. <laughs> Ja, waar ik dus ook achter ben gekomen. Ja, je hebt zoveel verschillende soorten baarden. Nou ja, we hebben het over de volle baard, de sick. De ringbaard, de bakkenbaard, de stoppenbaard, hè, in jouw geval. De stoppenbaard. ja. En de kabouterbaard. Een Heb je daar een kabouterbaard? Een kabouterbaard. Heb je daar wel eens van gehoord? nee, <laughs> echt? Nee. <laughs> Nou, Leg uit. Ik, heb, ik heb het opgezocht en eh, nou, het is eigenlijk heel simpel. Het is gewoon een volle baard zonder snor. Maar kabouterbaard, okay. ik weet niet net de illusie van kabouterbaard. Ik had al een heel mooi voorbeeld, heel, heel, ja, visueel ingesteld hè. dan krijg je dat. Kabouterpop. <laughs> En dan is er dus ook gewoon een baardje zonder snor. Ja. Oké, oké. Okay, ja, een beetje toch een dood doen. En ik denk van, ah, oké. Maar ja, gezien mijn visueel ingestelde brein, ik had echt iets heel anders voorgesteld namelijk. Maar goed, dat... <laughs> Ja, vertel maar. Nee, nee, nee. Dat is, eh, weet je, het is nog geen 12 uur geweest, dus ik weet niet of dat echt passelijk is. Maar goed, <laughs> over baarden gesproken als je dan toch overbaden hebt, dan moet je eigenlijk wel iets draaien van eh, deze heren. Nou, inderdaad, je top? op. Ja. Ja, dan heb je wel een mooie plaat uitgezocht. Wel, hè? Ja. jij, jij hebt straks ook nog eentje? Ja. Van de Beers. Ik heb er nog nooit van, van gehoord, maar goed, daar gaan we straks nog eh, veel meer over horen, denk ik. Eh, en over vertellen nog eventjes. In yes. Straks ook nog muziek van Milo, want die kwam binnen in de bouwbox. nieuwe plaat van Roxette komt er nog steeds aan en Fleet Foxes staan klaar. IJsmans. Victoria Teven. I'm sorry, was I supposed to say something clever?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 De Beards. Ja, waar we het net over hadden. Wel toepasselijk. Heel inderdaad. En uh, nee, de Beards, eh, dat, die komen uit Australië. En die zijn in 2005 opgericht. En ze zijn in het verleden speciaal naar Alaska in Alaska uitgenodigd. Oké, eh, oké. Je, hebt, eh, je had daar zeg maar de, de beards en mustards. Eh, zeg maar, ja? de, ik, mijn Engels is niet goed. De, de snorren en baarden. de moustache. In de moustache, kampioenschappen. En daar hebben ze gespeeld voor die kampioenschappen. Briljant. Maar laat horen, zou ik zeggen. someday we'll get you. It's only a matter of time till we make you ours. And we'll wait here as long as we have to. Sooner or later, you'll show up here. Eventually, we'll all have big beards. Yeah, we're all growing a beard. Man's face should never be bare. We just want some facial hair. We're anticipating, yeah, everyone's waiting for beards. And when we have beards, people will like us. They'll come up to us and say, hey, that's a nice beard to girls and social status and money and cars and imagine. Chevy Thunder. Spectre en Chevy Thunder hier op jouw Radio 501. En ja, volgende plaat kwam ik bij toeval tegen vandaag. Via het magische medium Twitter. Het is een hele fijne mashup tussen Adele en Deft Punk. Genaamd Something About The Fire. take me with you when you go. I don't wanna stay here alone. Remember when we were golden? Yeah, that was a long time ago. You told me that you felt foolish. ignorant. jouw weekendopening op Radio 501. Bij Stichting AAP vangen ze steeds meer apen op die dringend onze hulp nodig hebben.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 Doe 16 of 17 maart ook mee met de grootste vrijwilligersactie van het land. Zoek met jouw team of collega's een leuke klus uit op nldoet.nl van het Oranje Fonds. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. TV Stel is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live extra vanuit de studio laten je horen wat voor talenten er allemaal rondloopt. GW Stijl, geluid uit de bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Bouw mee aan het nieuwe apenhuis van Aap met een gift op Giro 3534. Chris Thijsmans. Victoria Thewe. De Chris en Vicky Friday Show. Cop niggas, the two ones you fuck, you gun you. When you goon sprayed up, bet this bitch won't get him, bet you, you won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you? Cock the gun too, where you do eat coon, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating, I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun. Thank you. het nieuwe van de Ting Tings, genaamd Hang It Up, hier op jouw Radio 501. Hey, zeg Chris. Ja. Je bent wat vergeten. Vertel. Ja, de grabbenplaten zou je de tweede uur mee beginnen. Christ. Nou, en het zegt inderdaad, want die gaan weer in ere herstellen. Ik heb hem een beetje, ja, stiekem van eh, de laatste tijd weggelaten. Ja. Maar eh, hij komt weer keihard terug. Het En ja, ik heb vandaag ook weer de oude jingle opgezocht. Zullen we die nou ook gewoon even draaien? Want, Ja, ja. Doe maar, om het te leren te houden. Tering, de kriebel. Daar is gabbertje, rare gabbertje. Daar is gabbert met een kaal geschoren kont. Daar is gabbertje, rare gabbertje. Zo te zien heb je al honderd Is dat hier dan voor een pocket? At the count of three, I want y'all to tell me the name of my DJ. Joseph View en Name of My DJ hier op jouw Radio 5 lijn als gammerplaat. Potverdorie. Nou, dat is even goed om uh, uit die dinnerdip te komen. Ja, die after dinnerdip die is echt keihard verdwenen inmiddels. Ja. Dat, uh, eh, godzijdank, wat een geweld. Ga er gewoon maar door dit. <laughs> dat echt, er komt geen einde Ik aan. zou zeggen het volgende nummer. Ja, zullen we nou eventjes iets zoetsappigs en uh, eh, commercieels gaan draaien?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 I'm sorry, was I supposed to say something clever? White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. And they say she's in the class A team, stuck in her daydream.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 Angels to fly. Aangevraagd door Stephanie in de Bowbox, at Sheeran. En DA-team hier op jouw Radio 5 alleen. Even een momentje van bezinning en rust gewoon. nou, het geweld van die gouden ook. nu even rustig bijkomen met Triggerfinger I Follow Rivers. magische cover van Triggerfinger. Je hoorde I Follow Rivers. Het is inmiddels half acht en dat betekent... Het Radio 501 Weekend Weerbericht. Want vanavond blijft het bewolkt en komende nacht kan er vanuit het noorden wat regen vallen. En koud wordt het niet met een minimumtemperatuur van rond de 7 graden. Morgen is bewolkt en regenachtig en in de loop van de middag wordt het droog. Klaart het vanuit het zuid- of noordwesten ook nog wat op. Temperatuur is met een 10 graden in het noordwesten tot en met 13 in het zuiden iets hoger dan vandaag. Dus dat is dan wel weer een heel erg fijn vooruitzicht. Wat ook een fijn vooruitzicht is, is de volgende plaat die ik klaar heb staan. Dat is de nieuwe van Roxette. Dit is Possible op jouw radio 501. is Radio 501. Crowns. En yeah, erg fijn. En ja, inmiddels 6 over half 8. En dan gebeurt het zomaar dat het weer tijd is voor serieus nieuws. Want het is echt een hele rare week geweest. Zo eh, willen de inwoners van Zurich eh, stemmen over een plan om garages te bouwen waar prostituees gewoon hun gang kunnen gaan. Ja, wat gaan ze doen dan? Eh, nou, door de garages hoeven de dames niet meer te tippelen in woonwijken. En buurtbewoners heel mooi verwoord in dit artikel. Glijden dan niet langer uit over gebruikte condooms op een stoep. Ik vind het een dingetje. Voorstanders uh, willen een apart terrein met garages voor de prostituees aan de rand van de stad. Locatie compleet met douches en, dat dan weer wel, een gynaecoloog. En eh, ja, zou dan in 2013 over moeten gaan en zou dan van 7 tot 5 uur, uh, eh, 7 uur s'avonds tot 5 uur s'nachts. Oh, er is nog tijd aan gevonden? Ja, ja, ja. En daarnaast sluit het hele hok. Ze dus kun je tot 5 uur je gewoon gaan. S'nachts kun je, helemaal ehm, ja, dingen zeg En dan, eh, ja, de garages zouden dan voor minder overlast geven. En eh, bovendien zou het veiliger zijn voor de prostituees. Maar daar komt dan eh, de feministische zorger vrouwencentralen om de hoek kijken. Want die vinden dan heel raar dat de prostituees in een woonwijk niet eh, eh, veiliger zijn dan op zo'n garagepark. Ik vind het sowieso een heel vreemd verhaal weer. Ja, het... Je kiest ze wel weer uit, hè Chris? Is, eh, sowieso. Maar wat ik ook heel raar vind, had ik vorige week of twee weken geleden een bericht over een 15-jarig jochie, geloof ik, uit Frankrijk. Die was opgepakt voor joyriding zijn er deze week twee jongens van 9 en 10 jaar eh, opgepakt. ze worden steeds jonger. Daarom, uh, na 20 meter eindigde hun weg dan wel in een voortuin eh, aan een woning aan de Zaagsmuldersweg, wat dan in Groningen ligt. De jochies een een contactsleutel gevonden naast de geparkeerde auto en ja, zijn gewoon een stukje gaan rijden. In de tuin is de auto tot stilstand gekomen en eh, via het kenteken kon de eigenaar van de auto achterhaald worden. En die heeft verklaard dus dat hij zijn auto sloots verloren was. En de politie heeft eh, twee eh, overgedragen aan hun ouders, twee joyriders. Ik vind wel een dingetje, 9 en 10 jaar oud. Toen speelde ik nog met pistooltjes en zo, geloof nou, ik. Ik met mijn Barbies. Daarom, en klim, klom ik in bomen. <laughs> Soms klim ik nog steeds, ja goed. Dat... <laughs> Ja, nee, soms klim ik nog steeds in bomen. Want in bomen klimmen is namelijk wel echt gek. Ja, dat is heel leuk om in bomen te klimmen. <laughs> Wat voor bomen eigenlijk? Eh, maakt mij eigenlijk niet uit. Eikenbomen. Eikenbomen, eh, ja. Nou, als er maar takken aan zitten en iets met blaadjes, ben ik al snel tevreden. Ja, Verder heb ik niet echt aapachtige ambities hoor. Verder, dat valt dan wel weer mee. Dat ja. Goed, door met muziek. Want er is een hele vette remix gemaakt van Avicii of Remix. Eigenlijk hebben ze alleen maar de lead synthesizers gereversed, achter ja. voren gedraaid. Deze is echt heel cool. En ja, ik vind hem bijna beter dan het origineel. <laughs> Ja, bijna wel, ja. Maar goed, laat weten wat jij ervan vindt. Studio kun je het naartoe mailen en Radio 501 via de Twitter. Laten we weten wat je van deze plaat vindt. Avicii en Levels 2. vanuit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. De Bouncer. Ja. Hey Chris. Ja. Wat ga je nou met die baard doen? Die gaat er morgenochtend meteen weer af. Ik hoop het, ik ja. hoop het. Ja, toch wel? Als ik je zoen geef, dan eh, nou- voelt het gewoon echt niet lekker. Je hebt mij net dus die eh, World Moustache and Beards eh, World Competition dinges laten zien. Ja, ja. Bizar wat die mensen aan hun kin hebben ja, het ja. Is echt... Misschien wat voor jou toch nog. ik bedoel, je hebt een begin... Is er? Nee. Nee, die kuif op mijn hoofd is echt voldoende. <laughs> Ik hoef ook niet, nog niet een, eh, een kuif op mijn kind, weet je. Dat gaat toch echt te ver. Oh, nou ja. Staat je misschien wel leuk. <laughs> Dan wel nog een plaatje over de beers. Born with a Beard genaamd. Heel raar ook. Came into the world one great July morn. The miracle of life as a child is born. A healthy baby boy, five pounds eight. And strangely had a lot of hair on his face. The parents in shock could only stare at the tiny baby and his face full of hair. But the doctor just grinned and said, Have no fear, that child is special, that child is born with a beard. Well, I was born with a beard, and i live with a beard, and It's hard to be at school when you don't fit in. They'd make fun of the boy with the hair on his chin. He'd get called names like Beardface and Beardy and Beardballs. But he knew one day he'd rise above them all. Yes, I was born with a beard. child on his knee. The child says, Grandpa, tell me a story. Not one where pirates and dragons appear, but just tell me a story about a long gray beard. well, I was born. Dit is Radio 501. Turn on your radio. Turn up your volume. For the music for you. De muziek waar jij van houdt. Hoor je hier? Wij knallen de speakers door je kamer. Wij zijn er 24 uur per dag voor jou. De hits denderen uit je speakers. You gotta flow like a river. heading the same way de man met zeer grote hits. Rol van Velsen en Baby Get Higher. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze allereerste episode van de Chris en Vicky Show. Terwijl de deurbel gaat, wat een gezelligheid. Zal vast wel iemand open doen straks. Zal de pizza wel zijn? Dat zou wel, en als die nu nog komt, was <laughs> denk dingetje namelijk, want een, uh, voor onze uitzending hebben wij een pizza besteld. Ja. En die is nooit gearriveerd. En ondertussen hebben wij een eh, heerlijk frietje van de buren zitten eten. En, heerlijk. Ja, ja, zeker weten. Mogen we reclame maken? Ja, nee. Doen we niet. Maar oh, doen we dat niet. Maar niet van Hoe heb jij deze allereerste episode van de Mike en, of, eh, Mike en Chris Show, wil ik zeggen. De Chris en Vicky Show. Maakt niet uit. Ik bedoel... Uh, eh, Zit er nog zo ingesleten en dan staat Maakt niet uit. Ik vergeef het je. eigenlijk niet. Je krijgt dadelijk nog wel te horen. Oké. Wel goed dat je hem op voorbereid had. Maar hoe, hoe heb je hem even? Nee, ik, eh, ik heb het eh, heel leuk, eh, als een leuk ervaren. Ik bedoel, okay. enorme gezelligheid. Ik bedoel, het is een stopwoord voor mij. Gezelligheid, daar ben ik altijd voor. Geef keer stopwoord trouwens. Dat, nee, nee, nee, nee, het is heel erg. leuk. Leuke muziek, leuke onderwerpen en... Oké, okay. ja, nou zeggen. Als jij als luisteraar nou commentaar hebt op ons, op de inhoud van dit programma... Eh, of commentaren, reacties, kun je dat allemaal gewoon mailen. Studio radio En leuke dus- dingen zijn natuurlijk ook altijd goed. Daarom, daarom. Mag ook, mag ook. Zorg ik dat het eh, bij onze klachtencommissie terecht terechtkomt. En die eh, gaan er dan wel wat aan doen. Denk ik, denk ik. Maar, dat zal wel. Ach, dat zien we dan weer. hey, wat zie ik? Dat weet ik nog niet. Verder Legrand. Zeker weten. Oh, wat een leuke afsluiter. I know. Top. So much love hier op jouw Radio 5 De laatst uitgebrachte single van Verder Grant. Wij ja, uh, zien jou volgende week weer. Nee, jij hoort ons volgende oh. week weer, wou ik zeggen. Oh, wat een chaos. So much love hier op jouw Radio hey, alleen. Met de Chris Show, hè? Zeker weten. Top. En straks hier om 8 uur een verse episode van On The Rocks. Nog een nieuw programma. Echt. Oh. Vrijdag gaat totaal op de schop. En je hoort trouwens een nieuwe plaat van je hoofd. Ook nog. Oh, gek huis.